Het gebeurde eerder bij de app, het gebeurde eerder bij testen... het gebeurde eerder bij bron- en contactonderzoek... het gebeurde eerder bij de beschermende middelen... En het dreigt nu weer te gebeuren. Wat een amateurisme, wat een blamage. Hoe is het dan in hemelsnaam mogelijk dat de GGD en die minister hun zaakjes niet al lang op orde hebben? Toch wil coronaminister Hugo de Jonge niet eerder dan 8 januari beginnen met vaccineren. Hij wil dat het zorgvuldig gebeurt en de boel eerst op orde is. Maar veel partijen denken dat de minister gewoon veel te laat is begonnen met voorbereiden. 344 kinderen die vorige week in Nigeria werden ontvoerd, zijn weer veilig. De jongens werden vorige week vrijdag uit hun school ontvoerd door Boko Haram, een islamitische terroristische organisatie. Volgens de gouverneur zijn de meeste jongens nu weer veilig. Een aantal is nog vermist. Een ongeluk op de A20 in de buurt van Gouda vannacht. Een automobilist klapte daar op een pijlwagen, zo'n karmende knipperende pijl die je wel eens ziet bij wegwerkzaamheden man had waarschijnlijk lachgas gebruikt, ging oud en ramde toen de pijlwagen. Hij ligt zwaargewond in het ziekenhuis. Voor sommige mensen is het de laatste werkdag voor de kerstvakantie. Normaal gesproken het moment voor de kerstborrel. Maar met z'n allen drinken en dansen op de werkvloer zit er door corona niet in heeft een bedrijf uit Brummen in Gelderland iets op bedacht. Alle collega's konden met hun auto langs Krapjes rijden voor een hapje, drankje, kerstmuts en kerstboom. Leuk. Ja, alleen de borrel even niet. Hè. Moet nog rijden, we moet nog sturen. Maar we hebben een eh, alcoholvrije cocktail gekregen en een tasje vol met drank voor thuis geloof ik. Dus uh, gaan we vanavond gewoon lekker opmaken. En aan het einde van de snackroute staat een DJ die kerstverzoekjes draait. Die kan je dan beluisteren door je autoradio. Blink tour of dit. Wat een heerlijke aanvraag trouwens hoor. Ja, het is wel heel gezellig. Het is gewoon heel verrassend en eh, je moet je eigen slingers ophangen, hè? zo gaat het. Het weer vanochtend kan een spatje regen vallen. Daarna wordt het droog met soms wat zon en vrij zacht vandaag en gaat of 10.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 crashed my Rari. You're too fine, need a ticket. I bet you taste expensive. Pouring up, up, up on a leader. you keeping up, you should keep it. Tequila and vodka, girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should, but my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what. I take you dancing on your body. It's just us two in this party. That Louis, that Prada, looks so much better off you. Turn me up, up, up, be my waitress. No, we not in love, so let's make it tequila and vodka. Girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should, but my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean when I say, let me take you dancing. Two to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take you dancing. Like da da da da. Zandvoort en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bijna driekwart van de Nederlanders vindt het een goed idee om een vaccinatiebewijs in te voeren, blijkt uit onderzoek van Nederlandse universiteiten en het RIVM. Zo'n bewijs moet ingeënte mensen meer vrijheden geven dan niet-ingeënte mensen. Minister De Jonge houdt ondanks kritiek uit de Kamer vast aan de geplande vaccinatiedatum van 8 januari. Volgens De Jonge is eerder vaccineren onverantwoord en ook nog eens niet haalbaar. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken wordt bij de verkiezingen lijstduwer voor t 66 Ze gaat niet de Kamer in als ze wordt gekozen. Daar zijn anderen volgens haar meer voor geschikt. Het weer op de meeste plaatsen droog. Het wordt een graad of 10 en er staat een stevige zuidenwind.